Ewout de Jong met het NOS-journaal. heeft gisteravond explosieven tot ontploffing gebracht op de boerderij van terrorist Anders Breivik. Die had ze daar achtergelaten. De Noorse explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen... en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan. De politie wil niet zeggen of het om kant-en-klare bommen ging. Op de boerderij in het dorp Asta maakte Breivik de bom die hij vrijdag liet exploderen... in het regeringscentrum in Oslo. In de Sint-Jan in de Bos hebben vanavond ongeveer 800 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen. Nederlandse geestelijke leiden de dienst samen met de dominee van de Noorse kerk in Rotterdam. Tijdens de viering werd een speciaal gecomponeerd lied gezongen. De nabestaanden van de slachtoffers in Noorwegen krijgen dat lied toegestuurd, zegt de componist. Pleziervaartuigen zoals motorboten en jetskis moeten schoner worden. De Europese Commissie wil dat de uitstoot van stikstofoxides en koolwaterstoffen met 20% omlaag gaat. Volgens Eurocommissaris Tajani zijn de 6 miljoen recreatievaartuigen op de Europese meren en rivieren voor een groot deel ook verantwoordelijk voor de vervuiling van die wateren. Tajani wil verder ook de geluidsnormen en veiligheidseisen voor pleziervaartuigen aanscherpen. Een oefenwedstrijd tussen NAC Breda en het Spaanse Levante is vanavond gestaakt toen het duel uit de hand liep. De wedstrijd in Sint-Willebrod in Brabant was fel van beide kanten en uiteindelijk kreeg Levante-speler Waldo rood. Daarna ontstond een opstootje en floot de scheidsrechter in de 60ste minuut af. De grimmige sfeer ontstond onder meer na een opmerkelijke discussie over de bal. De Spanjaarden wilden de wedstrijd niet met de bal van NAC spelen, maar met hun eigen bal. NAC en de scheidsrechter werkten daar niet aan mee. Het weer, vannacht droog met minima rond 12 graden. Morgen zonnige periode met smiddags in het binnenland wat buien. Temperatuur tussen 20 graden aan de kust en 23 in het oosten.